7 uur. moet met het NWS Journaal. Premier Rutte noemt de kritiek van de SP op het kabinetsplan voor stervenshulp bij ouderen buitengewoon onsmakelijk. Het kabinet wil mensen die klaar zijn met leven onder strenge voorwaarden toestaan een dodelijk middel te nemen, ook als ze niet ziek zijn. Kandidaat SP-Kamerlid Marijnissen suggereerde op Twitter dat het plan een gevolg is van de ouderenzorg die niet op orde is in Nederland. Volgens Rutte is de SP daarmee veel te kort door de bocht gegaan, zei hij in het wekelijkse tv-gesprek met de minister-president. Autofabrikanten die volgens de RDW mogelijk schommelsoftware gebruiken... willen daarop nog niet uitgebreid reageren. De RDW onderzocht 30 dieselauto's. 16 stoten op de weg veel meer uitlaatgassen uit dan in een testsituatie. Kia blijft erbij geen manipulerende software te gebruiken. Hyundai moet het rapport nog lezen en Suzuki is bezig met een eigen onderzoek. Meer reacties zijn er nog niet. Mexico wil drugscrimineel El Chapo begin volgend jaar uitleveren aan de VS. Daar wordt de voormalige leider van een drugskartel vervolgd voor moord, drugshandel, georganiseerde misdaad en het witwassen van geld. El Chapo, die eigenlijk Joaquin Guzman heet, ontsnapte twee keer uit een zwaar beveiligde Mexicaanse gevangenis. In januari van dit jaar werd hij na een klopjacht weer opgepakt. Zijn advocaten probeerden een uitlevering aan de VS te voorkomen. Iedereen kan voor 2 euro meestemmen voor een nieuwe lijsttrekker van de PvdA. De partij wil op die manier zoveel mogelijk mensen laten stemmen. En niet alleen trouwe leden, bevestigt het bestuur in het AD. Zodra er is betaald, wordt de donateur versneld lid en kan die stemmen. Partijleider Samson en Kamerlid Monash hebben zich kandidaat gesteld. Maar ook vicepremier Ascher wil volgens Haagse bronnen een lijsttrekker worden. Het weer de komende uren neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen. Morgenochtend trekt de regen weer weg. Vooral smiddags schijnt dan de zon geregeld. En het wordt een graad of 16. Na het weekend wordt het wisselvalliger. Dit was het NWS Journaal. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De meeste spitsfiles zijn inmiddels opgelost, maar vooral ten zuiden van Utrecht is er nog veel vertraging. En dan valt vooral de A2 op van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Nieuwegein en Waardenburg alles bij elkaar 15 kilometer file. Dat heeft te maken met de controles op de A27 op de Merwedebrug. Vanuit Breda een half uur vertraging, vanuit Utrecht zelfs een uur vertraging. Tussen Lexmond en de brug bij Gorkum 13 kilometer file. Andere files die er nog uitspringen. De A1 Amsterdam-Amersfoort nog aansluiten tussen Naarden en Eembrugge. De A7 Zaandam-Hoorn langzaam rijdend verkeer tussen Zaandam en Purmerend Zuid. En de A12 Utrecht-Duitsland tussen Arnhem-Noord en Duiven langzaam rijdend verkeer. Tot zover de verkeersinformatie.